doelen zijn aangevallen waar Iran raketten opslaat en lanceert. Vannacht werden er ook weer Iraanse raketten op Israël afgevuurd. In de buurt van Tel Aviv werd een gebouw geraakt en zou brand zijn uitgebroken. Volgens een krant kwamen er brokstukken van een afweerraket op het gebouw. De Palestijnse activist Mahmoud Khalil is vrijgelaten uit een cel in Amerika. Van een federale rechter mag hij zijn proces in vrijheid afwachten. Khalil zegt dat het recht heeft gezegevierd, maar dat het wel lang duurde. Hij werd in maart opgepakt in New York... omdat hij bij een universiteit folders zou hebben verspreid... met het logo van Hamas. Zijn advocaten weerspreken dat. Zijn arrestatie en geplande uitzetting zijn omstreden... omdat hij niet wordt verdacht van een strafbaar feit... en hij ook een permanente verblijfsvergunning voor Amerika heeft. Quincy Promes is gisteravond aangekomen in Nederland... en na zijn aankomst meteen vastgezet. Hij werd uitgeleverd nadat hij vorige week was aangehouden in Dubai. Justitie heeft hem naar Nederland gevlogen. Promes is veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. één voor het smokkelen van zo'n 1300 kilo cocaïne... en één voor het neersteken van zijn neef. Bij een café in Rotterdam-West zijn kort na middernacht... twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat is niet bekendgemaakt. Er is nog niemand opgepakt. Het weer, het is vrij helder bij ongeveer 12 graden. Overdag veel zon, het blijft droog bij 29 tot 33 graden. En in de avond blijft het lang warm. Morgen zondag vooral in het oosten erg warm... en later op de dag vanuit het westen enkele onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Dreaming about you sinking into my bed. Dizzy, I see stars all around my head.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 You got it wrong, but you get it right. You got zoveel met me doet en van het mijn verhalen, die gaan over wie je vroeger was. Alles vergeten, ik voel dat we leven. En je komt langzaam dichterbij, oh.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 I never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought. There's really nothing left here to stop me It's just a thought, only a thought kill you makes you strong